Die met het NOS-journaal. Het college van BMW van Zoetermeer is gisteravond diep door het stof gegaan over de affaire Sterigenics. Over gemeentelijke misstappen rond dat bedrijf had de onderzoekscommissie De Graven een vernietigend rapport geschreven. Zoetermeer verleende het bedrijf ten onrechte een milieuvergunning en verzuimde er te controleren. Sterigenics, dat medische apparatuur en kleding reinigt, stootte jarenlang een kankerverwekkende stof uit... Burgemeester Waaier zei tegen de gemeenteraad dat het college de conclusies van het rapport volledig onderschrijft en dat hij zich diep schaamt. Zoetermeer laat het RIVM onderzoeken hoe grote gezondheidsrisico's voor de bevolking precies zijn geweest. De gemeente legt het bedrijf gisterochtend stil. Stergenics spannen daarop een kort geding aan dat maandagmiddag dient. Het bouwproject Blauwe Stad in Oost-Groningen was niet goed doordacht en zat vol risico's. Kritiek en waarschuwingen over de haalbaarheid werden door de provincie niet op waarde geschat, schrijft de Noordelijke Rekenkamer. Volgens de Rekenkamer was het doel om Oost-Groningen vooruit te helpen, maar blijft de verkoop van kavels en huizen rond het meer sterk achter bij de verwachtingen. De provincie heeft al 29 miljoen euro verlies geleden. Verder zou informatie zijn achtergehouden voor provinciale staten. In een reactie zegt gedeputeerde staten dat er wel degelijk oog was voor de risico's. In de Pakistanse stad Lahore zijn bij aanslagen zeker 35 mensen om het leven gekomen en meer dan 175 gewond geraakt. Volgens de politie lieten drie zelfmoordterroristen bommen ontploffen in een veelbezocht islamitisch heiligdom. Eén bom zou zijn afgegaan bij het hek. De twee andere ontploften in de kelder van het gebouw, waarin ook een politiebureau zit. Het heiligdom trekt jaarlijks honderdduizenden gelovigen. Lahore is de laatste tijd vaker het toneel van geweld. In mei kwamen bij aanslagen 80 mensen om het leven. Dan het weer. Het is zo'n 20 graden. Overdag vrij zonnig, broeierig en 30 tot 36 graden. Later op de dag is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon.